Visser met Anderhalve dag na de inval in Tripoli hebben de opstandelingen belangrijke delen van de Libische hoofdstad nog niet onder controle. De situatie is verward en de stemming is nerveus. Rebellen lijken wel het overwicht te hebben in het grootste deel van de stad, maar andere delen zijn nog in handen van de troepen die loyaal zijn aan Gaddafi. Waar Gaddafi zich bevindt is nog niet duidelijk. Zijn hoofdkwartier werd gisteravond weer aangevallen door NAVO-toestellen, maar het hoofdkwartier en de omgeving zijn nog niet aangevallen. Op het Groene Plein, waar de opstandelingen gisternacht feest vierden, is de situatie gespannen. Sluipschutters schieten vanaf daken op opstandelingen en ook in andere delen van de stad zijn sluipschutters actief. Vannacht ook onverwachte machtige zoon van Gaddafi, Seif, al-Islam, op in Tripoli. Gisteren werd gezegd dat hij gevangen was genomen. Het is onduidelijk of Seif is ontsnapt of dat hij nooit heeft vastgezeten. Seif zei tegen journalisten dat Gaddafi en zijn familie in Tripoli zijn en dat ze de rebellen in de val hebben laten lopen. Zeker is wel dat een andere zoon van Gaddafi, Mohammed, is ontsnapt. inmiddels zijn er berichten dat nieuwe opstandelingen naar de hoofdstad komen. Ook buiten Tripoli zou weer gevochten worden. De Zwitserse bank UBS wil zo'n 3500 banen schrappen. Zo hoopt de bank jaarlijks 1,7 miljard euro te besparen. UBS heeft last van de dure Zwitserse frank en de kwakkelende economie. Ook werken er veel mensen met hoge vaste salarissen. Waar de ontslagen gaan vallen is nog niet bekend. Wereldwijd werken bij UBS 65.000 mensen. Toen besluit het weer. Bewolkt en vooral vanmiddag en vanavond flinke buien en kans op onweer. Temperaturen tussen de 25 en 29 graden en met veel vocht in de lucht wordt het drukkend warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam bij Hoofddorp 3 en richting Den Haag 6 kilometer tussen Roelofaansveen en Hoogmade. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp 3. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 6 kilometer na een ongeluk. Bij Reewijk zijn, is de linkerreis ook dicht. A12 maar dan richting Den Haag nog 3 kilometer bij Zoetermeer. En op de A15 daar is bij Rotterdam richting Gorkum daar is de afrit Alblassen Amsterdam afgesloten. Er ligt olie op de weg. A16 richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd op de parallelrijbaan bij Rotterdam Centrum. Zowel op de hoofdrijbaan als de parallelrijbaan staan files van 3 kilometer. Op de parallelrijbaan zijn twee rijstoken dicht. A20 naar Hoek van Holland.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 I'm sure that you're listening to all this stage in around town with me make this nice music. Let's go crazy. Do a song. Oh my. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. But at night it's a different world Niet met volle teugen.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 Rebellen lijken wel het overwicht te hebben in het grootste deel van de stad, maar andere delen zijn nog in handen van de troepen die loyaal zijn aan Gaddafi. Waar Gaddafi zich bevindt is nog niet duidelijk. Zijn hoofdkwartier werd gisteravond weer aangevallen door NAVO-toestellen, maar het hoofdkwartier en de omgeving zijn nog niet aangevallen. Op het Groene Plein, waar de opstandelingen gisternacht feest vierden, is de situatie Spannen, Sluipschutters schieten vanaf daken op opstandelingen en ook in andere delen van de stad zijn sluipschutters actief. Vannacht ook onverwacht de machtige zoon van Gaddafi, Saif al-Islam, op in Tripoli. Gisteren werd gezegd dat hij gevangen was genomen. Het is onduidelijk of Saif is ontsnapt of dat hij nooit heeft vastgezeten. Saif zei tegen journalisten dat Gaddafi en zijn familie in Tripoli zijn en dat ze de rebellen in de val hebben laten lopen. Zeker is wel dat een andere zoon van Gaddafi, Mohammed, is ontsnapt. En inmiddels zijn er berichten dat nieuwe opstandelingen naar de hoofdstad komen. Ook buiten Tripoli zou weer gevochten worden. De Zwitserse bank UBS wil zo'n 3500 banen schrappen. Zo hoopt de bank jaarlijks 1,7 miljard euro te besparen. UBS heeft last van de dure Zwitserse frank en de kwakkelende economie. Ook werken er veel mensen met hoge vaste salarissen. Waar de ontslagen gaan vallen is nog niet bekend. Wereldwijd werken bij UBS 65.000 mensen. Toen besluit het weer. Bewolkt en vooral vanmiddag en vanavond flinke buien en kans op onweer. Temperaturen tussen de 25 en 29 graden en met veel vocht in de lucht wordt het drukkend warm.